Jan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Poolse president heeft een Europese miljardenlening voor het Poolse leger geblokkeerd. Het land kon van de EU 44 miljard euro lenen tegen gunstige voorwaarden. De regering van de liberale premier Tusk wilde met dat geld antidronewapens, raketten, helikopters en schepen kopen. Maar de conservatieve president Navrotsky heeft zijn veto uitgesproken omdat hij niet afhankelijk van Brussel wil zijn. Tusk reageert kwaad en zegt dat de lening hard nodig is om Polen te beschermen tegen Rusland. Volgens Tusk gedraagt de president zich niet als een patriot. In het westen van Irak is een Amerikaans tankvliegtuig neergestort... na een incident met een ander vliegtuig, meldt het Amerikaanse leger. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er is een reddingsoperatie gaande. Het tweede vliegtuig is veilig geland. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk... maar volgens het Amerikaanse leger is het tankvliegtuig niet neergeschoten. In de Verenigde Staten is een man met een auto een synagoge ingereden. Dat gebeurde in een voorstad van Detroit. De verdachte reed via de deuren de gang in, waarna de auto in brand vloog. Beveiligers hebben op hem geschoten, waarna hij dood werd gevonden. Volgens de politie heeft hij mogelijk zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Bij de aanslag in Detroit is ook iemand gewond geraakt. Over de identiteit of het motief van de dader is nog niets bekend. In de achtste finales van de Conference League heeft AZ gewonnen van Sparta Praag. Het werd in Alkmaar 2-1. Spits Troy Parrott scoorde twee keer voor AZ. Volgende week spelen de clubs opnieuw tegen elkaar in Praag. Dan wordt duidelijk of AZ doorgaat naar de kwartfinales van de Conference League.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 자 driver to Tennessee. There's no use denying that you heard it all from me. I wish there was some way understand it I don't even try Well, there's no need to question Maybe be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 zeg me dat het alsof ze gewoon verder leeft. Alsof ze gewoon verder leeft. Zelfs als het niet zo 慢慢。 Dit is ZFM 106.9 FM. your Talking about rocking, talking about rocking your world.